Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Op het Spui in het Centrum Haag zijn honderden deelnemers aan de Mars der Beschaving aangekomen. Ze waren gisteravond om 8 uur uit Rotterdam vertrokken. Onderweg werd de mobiele radiobus van de demonstranten door de politie van de weg gehaald... omdat die niet verzekerd zou zijn. Komende dag doen de deelnemers mee aan een manifestatie op het Malieveld. Die duurt tot half vier als het Kamerdebat over de cultuurbezuinigingen begint. De Mars der Beschaving begon vrijdag op Terschelling... De actie kreeg steun van de oppositie, maar werkte ergernis bij de regeringspartijen, omdat de naam zou suggereren dat voorstanders van bezuinigingen op cultuur onbeschaafd zijn. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn tientallen mensen zwaar gewond geraakt bij voetbalrellen. De rellen braken uit in en buiten het stadion van de voetbalclub River Plate, die gisteren voor het eerst in zijn 110-jarige bestaan uit de hoogste divisie van Argentinië degradeerde. In het stadion bekogelden en belaagden de fans de spelers. Buiten gingen ze de politie te lijf en richtten ze vernielingen aan. De politie schoot met rubberkogels en traangas. Ook waren er man tegen man gevechten. De fans zijn woedend dat hun club met een roemrijk verleden is gedegradeerd. River Plate bracht tal van wereldsterren voort, onder wie Di Stefano, Daniel Passarella en Gabriel Batistuta. Het Duitse eiland Helgoland in de Noordzee blijft zoals het is. De ruim duizend bewoners hebben zich met een kleine meerderheid uitgesproken tegen een plan om Helgoland te verbinden met het eilandje Dune. De eilandjes vormden tot 1720 één eiland, maar een stormvloed sloeg zand weg, waardoor ze gescheiden raakten. Helgoland ligt tientallen kilometers uit de kust ten noorden van de Waddenzee. Het is nog geen twee kilometer groot. Dan het weer. Vrij helder.